De president van Burkina Faso heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd. 22 ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst... hebben volgens deskundigen geen recht op compensatie. Ze hebben daarover inmiddels uitleg ontvangen. Bijna alle ouders die er wel recht op hebben... hebben het geld inmiddels op hun rekening. Dat schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Hoekstra krijgen 287 ouders compensatie. 280 hebben die nu ontvangen. Van de zeven anderen is bij de Belastingdienst geen rekeningnummer bekend. Het voorarrest van de vader van het jongetje dat vorige week in het kanaal bij Tinarlo terechtkwam is met twee weken verlengd. Het jongetje van drie raakte zwaar gewond en ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn vader wordt verdacht van poging tot doodslag en onttrekking aan het wettig gezag. Op de Russische erebegraafplaats in Leusden zijn afgelopen dag 865 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Ze waren gevangen genomen door de Duitsers. Op hun grafstenen stonden jarenlang verkeerde en onvolledige namen. Dit jaar werd na langdurig onderzoek een deel in ere hersteld. In Hongkong is het ook op kerstavond tot confrontaties gekomen... tussen demonstranten en de oproerpolitie. De politie zette traangas en pepperspray in tegen duizenden betogers... in warenhuizen en bij blokkades op straat.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 De kerstboom glanst, is feest in het ZFM.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl faces. I'm driving home for Christmas. just the same my Christmas list. tijd van het jaar met ZFM. ZFM. not in spice. You got something bad to say about this crustacean? You better. I think the Muppets hit a new low. Yeah, and his first name is C. <laughs> Oh! I love that Christmas feeling It does my heart so much good. Strangers I meet all seem like friends, and the world to the joy of Christmas. Here's to the ones I hold dear happy new Christmas. Here's to the ones I hold dear. May you have that Merry Christmas feeling all through a happy allemaal fijne dagen.